Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Kosovo zijn vandaag parlementsverkiezingen. Daarbij gaan voor het eerst ook Serviërs die in Kosovo wonen naar de stembus. De Servische regering verbiedt ze dit jaar voor het eerst niet om te stemmen. Servië en Kosovo willen graag lid worden van de EU... maar daarvoor in ruil moeten ze de onderlinge relatie verbeteren. De ouders van Bowie Burkdaal worden bedreigd. De ouders van de Amerikaanse militair die door de Taliban werd vrijgelaten. De FBI onderzoekt de zaak. Er zijn nog geen details gegeven over de dreigementen. Burkdaal wordt door sommige Amerikanen beschouwd als een verrader... omdat hij in 2009 uit het leger zou zijn gedeserteerd. Hij werd vorige week geruild tegen vijf Afghaanse gevangenen... uit de terroristengevangenis Guantanamo Bay. In Canada is een Klopjacht aan de gang op drie criminelen die uit de gevangenis in de stad Quebec wisten te ontsnappen met een helikopter. Ze zaten voor drugscriminaliteit. De politie noemt de gevangenen gevaarlijk. Hoe de ontsnapping precies is verlopen kan de Canadese politie nog niet zeggen. Vorig jaar werden in Quebec twee gevangenen van de luchtplaats van een gevangenis opgepikt met een gekaapte helikopter. Zij werden binnen een paar uur weer opgepakt de Mercedes van Herman Geuring wordt komende week geveild via eBay. Het bedrijf dat de auto heeft gerestaureerd heeft dat bekendgemaakt. De Mercedes van de nazi-leider werd aan het einde van de oorlog in beslag genomen door Amerikaanse militairen en werd als trofee naar de VS verscheept. In 1955 kwam hij bij een verzamelaar terecht. Die heeft de auto 60 jaar bij zich gehouden. Wat de Mercedes moet gaan opbrengen is niet bekend. Het weer, in het oosten vallen nog enkele buien. Verder is het overwegend droog, maar er is vrij veel bewolking. Pas vanmiddag komen er wat zonnige perioden. Het wordt 20 graden op de Wadden en van 23 graden tot 28 graden in de rest van het land. In de namiddag, in de avond, is er opnieuw kans op een stevige onweersbui.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 Een opname heel lang geleden. London Records. Vinyl in optima forma. Dit is 2 uur ZFM Jazz. Vandaag met Fred Koosberg en als gast geen onbekende voor de omroep. En jazzliefhebber en klassieke liefhebber bij uitstek. Chuck Jongmans, hartelijk welkom. Goedemorgen. Zeg, ja. Wat heb je allemaal voor prachtigs meegenomen? Ik mocht zo even kijken wat er allemaal op de tafel lag. En het was eh, heerlijk. ja. Dus- nou ja, het, eerste uur natuurlijk eh, rustig. Want het is eh, tenslotte tien uur op een zondagochtend. En nog wel eerste Pinksterdag. Dus dat moet even een beetje aangepast worden. Tweede uur heb ik wat blues meegenomen. Mooi. Dat is over het algemeen ook eh, erg prettig. De eerste opname die ik wil laten horen is een opname van uh, Carol Kidd. Carol Kidd is een uh, Britse zangeres die exclusief onder contract staat bij Lynn Sondek. En Lynn Sondek is een Schotse fabrikant van zeer hoogwaardige hi-fi apparatuur... die een heel eigen idee heeft over hoe je opnames moet maken. Met name in de nieuwe technologie. En dus een eigen platenlabel is begonnen. Lin Records. Donna Green is een eh, dame van rond de 50. Of Carol Kid, sorry. Carol Kid is een dame van rond de 50 die al jaren furoren maakt in uh, Groot-Brittannië. En eigenlijk niet doorbreekt in het uh, Europese vasteland. En dat verbaast me eigenlijk een beetje gezien de vocale uh, prestaties van deze dame. ze speelt vaak samen met Dave Newton op piano. Dat is ook een pianist die bij hetzelfde label onder contract staat. En u zult merken dat dat een een hele mooie combinatie is. Titel van de song is eh, heel toepasselijk, denk ik, voor vandaag. I think it's gonna rain today. it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, frozen smiles to chase love away. Human kind and I think it's gone. free. bright before me. The sun's in glory. Help the needy and show them the way. Human kindness is overflowing, and I think it's going on. gedragen zo voor eh, vlak na tien uur. Een rustig nummer. Carol Kid, I Think It's Gonna Rain Today... met Dave Newton op piano, Dave Green op bas... en Alan Gainley op drums, verschenen op Lin Records. Eh, alleen maar te krijgen via de webshop. Eh, de volgende opname is een opname van Blues Element. Blues Element is een Amerikaanse groep. Twee personen. Eh die volledig in het, eh, ja, hoe moet je het zeggen, in het B-circuit eh, circuleren in Amerika. En die hun eh, cd, en zo ben ik ook in bezit gekomen daarvan, promoten via een Amerikaans promotion website. Radio Directs heet dat. En zo ben ik aan deze cd gekomen die eigenlijk heel aangenaam is om te luisteren. vrijwel nergens helaas te krijgen is, omdat het echt in eigen beheer is uitgegeven. Ehm, een zangeres en een pianist en de rest eh, is er omheen verzonden. Dat zijn sessiemuzikanten. En we gaan luisteren naar een nummer dat heet Baby's Got the Blues. Blues Element heet de groep. En het nummer was Baby's Got The Blues. Als u wat meer informatie wil hebben over deze, dit duo, moet ik eigenlijk zeggen... dan kunt u op eh, internet, uiteraard internet, kijken naar blueselement.com. En daar vindt u van alles over eh, hun. We gaan verder met een, eh, ja, die hoeft eigenlijk geen introductie, hè? Oscar Peterson trio. En het is een live opname gemaakt in de Blue Note in New York. U hoort Oscar Peterson op piano, uiteraard Herb Herb Ellis on gitaar... Ray Brown bass, Bobby Durham drums... en heel toepasselijk voor de mensen die op dit moment hier in de studio staan... heet het nummer Old Folks. end of an evening. The bus propping me up. A pair of empty pockets is the only thing I've got. The sounds I make are hollow. the words don't come out right. The clock turns into tomorrow, but it feels just like tonight. Tears I did unsure. Where did they go into my dreaming, sleeping soul? They file out in slow motion. Lines wounded soldiers made. happy in oblivion. But I am wide awake, and all the drink inside me. Don't steal my shaking hand. day my full heart down. And I'll smile and shake it off when you've had enough. It's 3 a.m. on Hope Street. I'm throwing up the wall. strain is on my shoulder just to keep it Allen was dat, van de cd Jazzadelic. En daar staan altijd een hele hoop eh, leuke nieuwe nummers op. Deze zanger is een eh, echte Engelsman. En wat hij naar voren brengt, heeft een bepaalde intimiteit in zijn songs. Dat klinkt inderdaad heel erg mooi. Schitterend. Ik eh, duik even in het verleden. En als ik het verleden zeg, dan bedoel ik Lionel Hampton.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 Een uh, eh, baggerig, bagrack moet je zeggen, eh, compositie. Eh, van dezelfde cd gaan we door met ja, mijn all-time favorite... als het over jazzzangeressen gaat, Billie Holiday. En ze zingt Carelessly. met het nummer Punch Drunk. En allebei dachten we aan eh, Nina Simone of Sabine Stark. En zij komt in elk geval uit Zimbabwe... en weet eh, op een hele verrassende wijze iets nieuws aan ZFM Jazz toe te voegen. <laughs> het is onvoorstelbaar trouwens hoe, eh, hoeveel er op het ogenblik loskomt uit Afrika... Aan, aan jazz en popmuziek. Dat, dat is echt heel, heel erg opvallend. En het is een, een verrijking, vind ik, van, Absoluut. Maar uh, North Jazz. Zijn er ook allemaal van dit soort zangeres te bewonderen? Ik heb, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken naar de programmering van North Jazz. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat North Jazz een beetje uit mijn systeem verdwenen is. Ja, bij mij ook. Maar... Het is geen jazz meer. Het is eh, geen pop. Het, is, het hangt ertussenin. Komt dat nou omdat wij eh, de 70 naderen? deels. Deels. Maar je ziet ook dat sinds het eh, Noordzee Jazz Festival verplaatst is naar Rotterdam... de programmering ook totaal veranderd is. Heel anders. Is heel anders. maar voor jou is er nog een uh, grootheid te Ja, dit jaar Stevie Wonder natuurlijk. Dat, is, eh, dat zou voor mij de enige reden zijn om er naartoe te gaan. En daarvoor vind ik het net even iets te duur. Goed. Wat heb je... <laughs> Wat, ja, dat is waar. <laughs> ik, ik grijp gewoon even terug weer naar de oude garde. Daar in Washington. nee, sorry wat zeg ik nou, Tina Washington, die hebben we net gehoord. Sarah Vaughan, dat gaan we eh, draaien. En het nummer wat ze zingt is Whatever Lola Wants. Whatever Lola Make up your mind to have. Mind to have. No regrets. No regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always give is van de Poel. Een verrassing voor mij. Ja, ik eh, vind dat ze dat zo knap die woorden aaneenrijgt op een jazzy manier. Ja. Met een sfeer waar je eigenlijk een beetje kippenvel van krijgt. Ja, ja Nederlands. Ik ken haar niet. Voor me. Ja, Jij ik wel. ja, ik wel. Vertel eens. Ik, eh, ik volg er al een <clears throat> tijd. Het is een Facebook vriendinnetje van me. Eh, ze is heel erg druk met het maken van muziek. Dat is eigenlijk, beheerst eigenlijk de hele leven. En ze heeft nu voor de derde keer geloof ik, ja, een derde keer een theatertournee gedaan... samen met eh, de zoon van Boudewijn de Groot. Gewoon twee gitaren op het podium, meer niet. Heerlijk zingen. En, eh, en, dat doet ze het liefst. En je bent erbij geweest? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alleen... Nog niet, maar dat komt, dat komt. Ja. Geen probleem. Okay. Ze heeft net weer een nieuwe plaat. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk een plaat. Mooi. Een stuk vinyl uitgebracht. Oké. En dat is eh, geïntroduceerd bij Sounds in Haarlem. Dat is een, uh, een echte grammofoonplatenwinkel. Eh, even over eh, het vinyl. Is het nu echt zo dat een hele hoop jongeren weer eh, vinyl gaan kopen? Of is dat een boost voor one moment? Nee, het is geen boost voor one moment. Ik, ik heb het idee dat de mensen eindelijk erachter zijn gekomen... dat een stuk vinyl niet alleen de muziek brengt... maar ook een stuk emotie omdat de harmonische vervormingen gewoon volledig aanwezig zijn. En die hoor je ook tijdens een live concert. En bij een digitale opname gaat daar een groot gedeelte van verloren. Dus het is waar wat eh, de kenners zeggen, die nog met buizenversterkers eh, werken. Eh, ben jij er een van? Ja, ja, ja, ja. ik heb, ik ben sinds, sinds een jaar een, een trotse eigenaar van een, van een buizenversterker. Zo. Helemaal geweldig. En dat is echt te horen allemaal? Dat hoor je. Je hoort het. Je hebt een veel warmere klank. Oké. En ik draai thuis eigenlijk alleen maar uh, vinyl. Dus ik heb het altijd gezegd, hè. CD, leuk, makkelijk. Maar het kan ook beschadigen. Het kan ook kapot gaan. En dat waren dingen waarvan ze zeiden dat dat niet het geval zou zijn. Een grammofoonplaat kan ook kapot gaan. Maar je krijgt er wel extra harmonische vervormingen bij. Waardoor een bas ook werkelijk als een bas klinkt. Oké. Wat heb je in de aanbieding? Ik heb in de aanbieding een opname van Tony Bennett... met het eh, Count Basie Orchestra. En eh, de titel is Anything Goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now, heaven knows, anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use for leather words, writing prose. Anything goes. today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. When most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. and black's white today, and day's night today. When most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. CFM Jazz. Wij verzorgden het eerste uur samen. De mooie muziek die u heeft gehoord, rustig. Wellicht in de tweede uur wat direct aan gaat komen, wat, eh, wat heftiger. En daarvoor tekenen Jacques Jongmans en eh, Fred Koonsberg.